Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat... is opnieuw gestegen. Vorig schooljaar waren dat er bijna 4500. Een jaar eerder waren dat er ongeveer 4200. Minister Slop van Onderwijs is ontevreden over de nieuwe cijfers. Hij zegt dat het juist de bedoeling was... om het probleem van de thuiszitters uit te bannen. Hij komt daarom nu met spoedmaatregelen... Zo komt er per regio een regisseur die bepaalt wat er moet gebeuren... als een kind langer dan vier weken niet op school is geweest. Kinderen gaan lange tijd niet naar school door psychische of fysieke problemen... of omdat ze worden gepest. President Trump heeft zoals verwacht de noodtoestand uitgeroepen... in het grensgebied met Mexico. Dat doet hij om de muur langs de Mexicaanse grens te kunnen financieren. Het Huis van Afgevaardigden stemde vannacht in met het begrotingsakkoord... waarmee een nieuwe shutdown van de overheid werd voorkomen... Maar het akkoord geeft Trump lang niet genoeg geld... om zijn grote verkiezingsbelofte waar te kunnen maken. Met het uitroepen van de noodtoestand krijgt hij nu extra bevoegdheden... om de muur alsnog te bouwen. PVV-leider Wilders wil van de politieke partij Denk af. Volgens hem komt de partij vooral op voor de Turkse belangen. Wilders wil met een grondwetswijziging dat mensen met een dubbele nationaliteit hun stem- en kiesrecht verliezen, waardoor Denk verdwijnt uit de Tweede Kamer, gemeenteraden en de provinciale staten. De eigenaar van het slachthuis van Hattem in Dodewaard... is schuldig bevonden aan fraude met paardenvlees. Hij krijgt een celstraf van 324 dagen, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij een boete van meer dan 47.000 euro betalen. Het slachthuis mengde rundvlees met snijresten paardenvlees... en verkocht dat als puur rundvlees. Het weer droog en zonnig. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Vannacht helder, temperatuur dicht bij het vriespunt. Morgen weer veel zon, in het noorden wat meer wolken. En het wordt dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog vrij veel lange dagelijkse files. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht 10 minuten vertraging nog... tussen Vinkenveen en Maarsen. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam staat het vast... tussen Schiphol en Knopende Nieuwe Meer... Daar heb je een kwartier op onthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook een kwartier vertraging. En daar het druk tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-dorp. Op de A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo eveneens een kwartier tijdverlies. En op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Richting knooppunt Amstel staat het vast tussen Amsterdam-Geuzenveld en Amsterdam-Oud-Zuid.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 Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet.